Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Donald Trump heeft zijn eerste campagnebijeenkomst gehouden sinds de moordaanslag op hem, een week geleden. Op de rally in de staat Michigan waren duizenden mensen afgekomen. De bewaking rond het evenement was erg streng. Buiten was er veel politie en binnen in de zaal zaten scherpschutters. Trump stond op het podium met running mate J.D. Vance. In een toespraak dreef hij de spot met president Biden... die in eigen kring onder druk staat om uit de verkiezingsrace te stappen. Bij de Israëlische luchtaanvallen op de havenstad Hodeida in Jemen zijn drie doden gevallen. Ook zijn 87 mensen gewond geraakt, melden de Houthis. Die rebellengroep heeft de stad onder controle. Israël zegt dat de aanval een wraakactie is voor de dood van een Israëliër in Tel Aviv. De man kwam om het leven bij een droneaanval van de Houthis. Volgens Israël komen via de haven van Hodeida Iraanse wapens Jemen binnen. Die gebruiken de Houthis om Israël mee aan te vallen. De rebellengroep steunt de Palestijnen in Gaza. De Nederlandse vrouw die al bijna een week vermist is in Zuid-Frankrijk... is nog altijd niet gevonden. Bijna twintig Nederlandse vrijwilligers kwamen gisteren aan met speurhonden... om te helpen met zoeken, maar de zoektocht heeft nog niets opgeleverd. De vrouw van 73 uit Amsterdam vertrok vorige week zondag van een camping. Volgens haar dochter zat ze in een beginstadium van Alzheimer... en is ze de camping in Zuid-Frankrijk afgelopen toen ze naar het zwembad wilde gaan... Vanochtend wordt er verder gezocht. In Amersfoort zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. Daarbij is volgens de politie ook gestoken. De vechtpartij was in een wijk in het oosten van de stad.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 you've got the stuff You're telling me and anyone You're hard enough You don't have to put up a fight You don't have to always be right Let me take some of the punches for you tonight Als ik wat beter kijk en sta te staren naar een vreemde die wat op je lijkt.